In de grote steden zijn tientallen mensen opgepakt. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Daar werd met vuurwerk naar de politie gegooid. En ook is de ME op allerlei plekken ingezet. Een lege kerk vloog in brand in Veghel. Waarschijnlijk door vuurwerk. En oogartsen hebben een ouderwetse horrornacht achter de rug, zeggen ze. 17 mensen moesten aan oogletsel geholpen worden in het oogziekenhuis in Rotterdam. In 2020, voor corona dus, waren dat er nog 18. En het was ook in dit opzicht een ouderwetse oud en nieuw. In twaalf gemeentes mocht je geen knallers aanraken met je afsteeklont. Maar in onder andere Schiedam klonk toch heel veel vuurwerk. In Den Haag hadden ze niet zo'n verbod. En dat is maar goed ook, vindt deze Hagenees. Vreugde! Genieten van de kruiddampen, toch? Gezelligheid! En gewoon, alles gaat goed, zie je? Zie je vuurwerk? We hebben geen gewonden, niks. Gewoon legaal, is allemaal goed. Wat wil je dan nog meer? Is toch gezellig? Kleine kinderen, grote kinderen, volwassenen. Iedereen kan genieten zo. In het Brabantse Bladel is een man van 18 opgepakt voor een dodelijke steekpartij gistermiddag. Toen werd er een andere man van 18 neergestoken. Hij werd zwaar gewond op een oprit van een huis gevonden. Later overleed hij aan zijn verwondingen. Gisteravond was er geen dikke vuurwerkshow op de Erasmusbrug in Rotterdam. Maar op die brug kon je wel andere dingen zien. Er, werden namelijk racistische teksten op geprojecteerd. Zo stond er bijvoorbeeld Vrolijk Blank 2023, White Lives Matter en Zwarte Piet deed niks verkeerd. Waar die projectie vandaan kwam is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. En heb jij je oudejaarslot in Amersfoort gekocht? Dan heb je zomaar kans dat jij de winnaar bent van de oudejaarstrekking van de staatsloterij. Het winnende lot is namelijk daar verkocht. De gelukkige winnaar krijgt 30 miljoen euro op zijn bankrekening gestort. Het weer nog. Er worden weer records verbroken. Het was al de warmste oudejaarsdag ooit. En ook nieuwjaarsdag is nooit warmer geweest dan vandaag. 10 tot 14 graden. Het is grotendeels droog en grijs. Er staat wel een flinke wind. En vanavond gaat het opnieuw regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een viel in onze regio op de A10, knoop het Koenplein richting knoop het Amstel. Tussen Osdorp en Amsterdam Buitenveld het hier kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM Jazz. Yes. Thank Ja, dat, eh, welkom in het tweede uur ZFM Jazz op eh, zondag vandaag. Gepresenteerd door een vrolijk drietal. <laughs> Auko Beuving, Edward Rauhorst en ondergetekende Peter den Boer... als eh, onderdeel van de jaarlijkse traditie om de eerste zondag van het nieuwe jaar... met z'n allen uh, zullen we zeggen, de smart te delen... of de, nee, de lol te delen om eh, prachtige plaatjes te draaien... en elkaar eh, te bevragen over de motivatie om de nummers te draaien. Ik startte dit tweede deel met eh, een fantastische Nederlandse big band... de Biggles Big Band uit Amsterdam... onder leiding van Adrie Braat, de al jarenlang al jarenlang is hij de bassist van de Dutch Swing College Band. En hij heeft heel veel mooie projecten en leidt mensen op tot grote hoogte op muzikaal gebied. En als tweede, de luisteraars weten dat ik eh, regelmatig aandacht besteed aan Nederlandse muzici. Heb ik uit de kast getrokken een eh, cd ooit uitgebracht bij het, de 66e verjaardag van Descartes de legendarische trompetist uit Haarlem. Regionaal talent. En toepasselijk heet deze dan D66. En dat is een opname DK trompet, Ben Webster tenorsax, Ruud Brink tenorsax, Kees Slinger piano, Rob Langerijs bas. Ze zijn er allemaal al niet meer. En dan hebben we nog John Engels en Herman Scholdewald. John Engels op het slagwerk en Herman Scholdewald op de altsax. We gaan luisteren naar een compositie van Ben Webster. Ben's Little Scheme. deze cd van uh, eh, Dreekaart ook uh, Rob Langerijs meespeelde. Maar die speelt ook een ander cd'tje ook mee. Dat is toch wel een man die heel veel meegespeeld heeft, denk ik. Eh, wat ik heb klaargezet is Ben Webster. Een van de belangrijkste tenor-saxofonisten. En Ben was een beetje moeilijk mens, heb ik wel eens begrepen. Ik heb ooit een biografie gelezen van Jeroen Valk. Een man die veel over jazzmuzikanten schrijft. En die, die beschreef daarin toch wel dat het een merkwaardige vogel was. En, eh, maar hij woonde af en toe uh, beurtelings in Kopenhagen in Amsterdam. En eh, ja, de prachtige figuur. En bekend natuurlijk vanwege de talloze ballads die hij gespeeld heeft. Maar hij heeft ook opgetreden in Haarlem, in de jazzclub in Haarlem. En daar speelde hij het nummer Sunday. En ik zit even kijken wie de... Rob, die speelde daarop de bas. Ben Webster, Sunday. zin in, dat kan je wel horen hier. Eh, ja, die eh, Rob eh, Langerijs die heeft heel lang gespeeld in het Metropoolorkest. En daar heb ik ook een nummertje van klaargezet. En dat is, een, eens even kijken hoe dat heet. Rogier van Otterlo. De, de cd heet On The Move. Cd uit 1976. moet dus weer een LP geweest zijn. En dit is het nummer De Flatten Tent. En ja, ook hier speelt hij Rob een belangrijke rol. Luister en geniet van zijn baswerk. thank you Orkest. Eh, Rogier van Otterlo en eh, eh, Rob Langerijs. Edward, ja, aan jou het woord. In, ja, in 2022 zijn ons ook weer de nodige jazz-iconen komen te ontvallen. Pharaoh Sanders, Ronnie Cuber, Ramsey Lewis. Maar... Ehm, dat waren ja, mensen die tot op hoge leeftijd zijn blijven spelen... en muziek van wereldniveau blijven, blijven uitbrengen. Maar vandaag wilde ik even stilstaan bij de organiste Joey de Francesco letterlijk en figuurlijk een eh, heavyweight op het orgel. Die eh, voorkomen plotseling op 51-jarige leeftijd eh, afgelopen augustus kwam te overlijden. Volgens mij heeft hij iets van 30 albums op zijn naam staan. Hij werkte al op zijn 17e met Miles Davis. toerde met de Tutu en You're Under Arrest met Miles Davis. met allerlei popmuzikanten ook. En daar heb ik iets eh, gekozen, eh, een van zijn platen met Van Morrison. Eh, het welbekende Have I Told You Lately. Dus Van Morrison en Joey de Francesco als begeleider op het orgel van het album You're Driving Me Crazy uit 2017. what you do. Yeah, yeah, yeah, yeah. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, and it shines like the sun. At the end of the day, we will give thanks and pray to the one that's sun. At the end, of the, the day, end of the day, we take your thanks and pray. Thanks and pray to the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one. The one. trouble, that's what you do. Yeah, yeah. Fill my life with laughter. You're gonna make it so much better when you ease my trouble, that's what you Ja, prachtige klanken op de Hammond. En eh, natuurlijk, eh, wie, wie zong dit ook alweer? Van, Morrison. En het, eh, daarbij, wat wel bijzonder is, ook zijn dochter Shana Morrison. Oké. tijd voor toch een beetje meer blues in deze uitzending. En dan kom ik terecht bij zangeres Michelle Wilson. En een mooi nummer van haar is Blues for a Day. Ja, dat was mevrouw Wilson met een prachtige stem. En als we het over een mooie stemmen hebben... dan kunnen we niet om een van mijn grote favorieten heen... Johnny Hartman. Johnny Hartman, Amerikaanse zanger uit de tijd van Frank Sinatra. Nou, Frank Sinatra is iets bekender geworden dan Johnny Hartman. Maar Johnny Hartman heeft wel een stem die klonk als een klok. En dit is het nummer I Cover the Waterfront. En dat is een cd'tje van samen Johnny Hartman en Oliver Nelson. Away from the city that hurts and mocks I'm standing alone by the desolate docks In the still and the chill of the night I see the horizon, the great unknown My heart has an ache, it's as heavy as stone Will the dawn coming on make it light? I cover the waterfront. I'm watching the sea. the one I love be coming back dit is een fantastische cd. De, eh, eh, even kijken, When Will the Blues Leave? Een cd'tje van uh, John Engels, Joris Stepen, Benjamin Herman. En ja, de beste man, John Engels heeft dit opgenomen in 2020. Kort na zijn 85e verjaardag. En dan toch dit nog kunnen presteren. Grote klasse. Ik geef het woord aan Peter. station with a pack on my back. I'm tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety clack and hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack. And pal around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, choo boogie, woo woo, woo woo, choo boogie, choo choo, choo choo, choo boogie. Take me right back to the track, Jack. your destination, but alas and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situations from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack, so put it right back in the rack. Jack, choo choo, choo choo, boogie, boo boo, boo boo, boogie, choo choo, choo choo, boogie. Take me right back to the track, Jack. track. Live the life of Riley in the beaten down shack. So when I hear a whistle, I can peep through the crack and watch the train a rolling when it's falling a jack. For I just love the rhythm of the clickety clack. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, choo boogie, woo woo, woo woo, choo boogie, choo choo, choo choo, choo boogie. Take me right back to the track. Ja, prachtig georchestreerd. Louis Jordan. Louis Jordan ehm, samen met eh, Louis Prima en Cap Calloway... waren mensen die in het eh, post-swing tijdperk... de overgang meemaakten naar eh, een nieuwe muziekstijl... die eh, behalve muzikaal hoogstaand was... ook een enorme vorm van amusement waren. Want als je die, de genoemden eh, zag optreden, dan was het een waar feest. En eh, allemaal gebaseerd op de jive. Een stijl die op dit moment weer helemaal terugkomt in de amusementswereld. Vele dansavonden overal eh, onder het mom van moderne tijdverdrijf, zal ik maar zeggen. Ik ga nog één stukje laten horen. En dat is een wat langzamer tempo. Is you is, or is you ain't... My Baby en Louis Jordan. a gal who's always late. Anytime we have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk right up to her gate and see if I can get it straight. Cause I want her. I'm gonna ask her. Is you is or is you ain't my baby? lately makes me doubt. You's is still my baby, baby. Seems my flame in your heart's done gone out. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you'll find she's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby. Maybe baby's found somebody new. Or is my baby still my baby true? Ja, dat was eh, Louis Jordan. Wat zei je nou over de teksten van eh, Louis Jordan, eh, Edward? Nou, die waren behoorlijk schuin zo. zo nu en dan. En daar kunnen mensen als Madonna nog een puntje aan zuigen, denk ik, als je goed soms naar die teksten luistert. Alleen dit was een uh, meer keurige tekst hoor. Ja, ja. <laughs> moet kunnen op nieuwjaarsdag natuurlijk. Ja, eh, wat een eh, muziekstijl die ook erg veel naar voren komt op dit moment. Dat is de swing. En ik heb een, nummertje meegenomen van de Hot Sardines. Een Amerikaans beentje. Bij Mir Pistou Schön. ik kan iedereen adviseren eens op YouTube te kijken... en muziek van dit clubje op te zoeken. De Hot Sardines. of all the boys, of all the boys, boys, of all the boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, of all the boys, of all the boys I've known and I've known some. First met you was lonesome, came inside of my heart, grew like the world was new to me. You're swell, I'll admit you deserve expressions that fit you. Rack my brain hoping to explain things you do to me. By mere misty shame, please let me explain. By mere misty shame means that you're grand. By mere misty shame, again and again, means you're the fairest in the land. I could say Bella Bella, even say Fundabar, each language out wonderful you are, I try to explain. By mere business change, so kiss me, say you'll understand. too. Digga digga doo digga doo doo. Digga digga doo digga doo. Well, I'm so very digga digga doo by nature. By nature. If you don't say digga digga doo you your mate, you lose that pop. Let those funny people smile. How can there be a virgin isle? Digga digga doo digga doo doo. Mmm, digga digga doo. muziek waar je vrolijk van wordt. Absoluut. Ja, dan komen we alweer eh, richting het einde van eh, nou, deze speciale uitzending. Eh, er werd al eerder gezegd dat niet iedereen aanwezig kon zijn. voor onze collega Marco die in Thailand hebben we een nummertje van een van zijn favoriete eh, trompetisten... flugelhornspelers Jan van Duikeren... die trouwens eh, vorig jaar met een heel ingetogen album... Short Stories de Edison Publiekprijs wist te winnen. Maar wat we hier hebben is een meer eh, funky, upbeat nummer, geloof ik. Samen met Candy Dulver, daar speelt hij heel vaak mee samen. Ehm, ja, Jan van Duikeren, het nummer moet jij even vermelden... Ja, ik zie alleen Candy Dulver, Jan van Duiker, eh, Jazz Solo's, Huis ten Wolde, De Bult. Oké, nou we gaan, er, we gaan ervan genieten. Ja, dit is het laatste nummer. Eh, Peter, bedankt dat je hier eh, toch bij kon zijn... op dit vroege voor uh, oudjaarsvierders. En Edward, bedankt. En ja, fijn dat jullie geluisterd hebben. En hier komen Candy Dulver en Jan van Duikeren. En dat is de bijdrage van Marco... die ver, in, die ver weg is dan verkeerd. Komt-ie. Thank you. geluisterd naar ZFM Jazz. Eh, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer, Edward Rouwers en Alko Beuving. En eh, ja, we hopen er dit eh, weer een heel mooi jazzjaar van te maken in onze wekelijkse uitzendingen.